die de olieramp in de Golf van Mexico moet onderzoeken. De presidentiële commissie heeft speciale bevoegdheden... Het olielek ontstond op 20 april toen een boorplatform van BP zonk. Sindsdien zijn tientallen miljoenen liters olie de zee ingestroomd. Oliemaatschappij BP probeert de olie met een buis op te vangen en in een tanker te pompen. Later deze week hoopt het bedrijf het lek te dichten door er modder in te spuiten. Het olieconcern heeft al aangekondigd dat het alle schade door de olieramp zal vergoeden. In Haiti is de laatste van een groep Amerikanen vrijgelaten... die ervan werd beschuldigd dat ze na de aardbeving van januari... weeskinderen wilden ontvoeren. In de zaak waren tien Amerikanen vastgezet. Na de aardbeving van januari wilden ze kinderen meenemen het land uit... maar de kinderen bleken nog ouders te hebben. In sommige gevallen hadden de ouders die kinderen wel willens en wetens meegegeven. Voor de rechtbank voerde de groep aan dat ze dat niet wisten... De vrouw die nu is vrijgelaten was het hoofd van de groep. Ze werd uiteindelijk veroordeeld voor het reizen zonder geldige papieren. Ze heeft haar straf van ruim drie maanden uitgezeten. Zo'n 700 mensen moeten de nacht doorbrengen op Schiphol. Het zijn reizigers die zijn gestrand als gevolg van de sluiting van Schiphol en Rotterdam Airport vanochtend. Honderden vluchten gingen niet door, waardoor veel mensen hun aansluiting misten. In de loop van de middag kwam het vliegverkeer vanaf Schiphol en Rotterdam langzaam weer op gang. Voor de gestranden zijn op Schiphol veldbedden neergezet. Verwacht wordt dat het vliegverkeer morgenochtend weer normaal zal zijn. Tot besluit nog het weer.